Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een goede afloop van de Griekse schuldenkwestie. Voor 9 uur vanavond moeten de banken aangeven of ze bereid zijn hun Griekse staatsleningen om te wisselen in goedkopere leningen. Als te weinig banken dat doen, dan weigert Europa een nieuwe lening van 130 miljard euro aan Griekenland te geven en gaat het land nog deze maand failliet. Beleggers lijken te denken dat het niet zover komt. De Europese beurzen sloten zo'n 2% hoger. De Tweede Kamer steunt unaniem de plannen van minister De Jager voor een provisieverbod bij ingewikkelde financiële producten. Het is de bedoeling dat banken en verzekeraars die zo'n product verkopen de kosten voor advies voortaan duidelijk in rekening brengen. Nu is dat vaak nog onduidelijk. De Tweede Kamer heeft ingestemd om ook uitvaartpolissen onder het provisieverbod te laten vallen en verzekeringen voor bedrijven juist niet. Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij één bakker in Nederland strooizout uit Polen gevonden. De VWA doet onderzoek naar berichten dat het strooizout in Polen wordt verwerkt in voedsel. En dat het zout ook naar Nederland is geëxporteerd. De Nederlandse bakker had 500 kilo strooizout gekregen, waarvan al 200 kilo in brood was verwerkt. Dat is in principe ongevaarlijk, tenzij er bijvoorbeeld antivries aan het strooizout is toegevoegd. Om welke bakkerij het gaat is niet bekend. Zakenman Hans Melgers heeft het grootste deel van de kunstwerken gekocht uit de collectie van Dirk Scheringa. Melgers heeft zo'n duizend van de ongeveer 1240 kunstwerken voor een onbekend bedrag gekocht. Het gaat om werken van onder andere Karel Willink en Charlie Torop. Melgers wil de collectie magisch-realistische kunst onderbrengen in een museum in de Achterhoek. De collectie was te koop sinds 2009 toen het DSB-concern failliet ging. Het weer. Vanavond wisselend bewolkt met kans op, lokaal kans op een mistbank. Morgen veel bewolking, maar droog en een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 42 files, bij elkaar 170 kilometer. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen het knooppunt Ippenburg en Dorp 13 kilometer. Na A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude en Driebergen 8. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en knooppunt Gorkum 18. A20 naar Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein 6. Dan de A20 verderop richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6.